Visser met het NOS-journaal. In Zaandam is bij een schietpartij op straat een dode gevallen. Wie er heeft geschoten is niet bekend en ook is onduidelijk wie het slachtoffer is. Een buurtbewoner zegt dat hij 10 tot 15 schoten heeft gehoord. Mario D., de chauffeur van de monstertruck, is teleurgesteld dat hij wordt vervolgd. Hij blijft erbij dat het gaspedaal bleef hangen... en dat hij niet weet hoe het ongeluk had kunnen worden voorkomen, zegt zijn advocaat. Tijdens de show in Haaksbergen met de monstertruck reed D het publiek in. Drie mensen kwamen om het leven. Het OM legt hem dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ten laste. Het gerechtshof in Den Bosch wil van de juweliersvrouw uit Deurne horen... wat er precies is gebeurd tijdens de overval in haar zaak. De vrouw schoot ruim een jaar geleden twee mannen dood... die haar man in de winkel overvielen. Het OM zei dat ze dat uit zelfverdediging deed... en besloot haar daarom niet te vervolgen. De nabestaanden van de overvallers zijn het niet eens met die beslissing... en zijn daarom een procedure begonnen. De Duitse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de Deutsche Bank in Frankfurt. Die inval zou te maken hebben met een belastingsschandaal uit 2012. Deutsche Bank zou geen btw hebben betaald over de omzet uit de handel in CO2-emissierechten. Topman Jurgen Fietsen, die zondag verrassend zijn vertrek aankondigde, zou tot de verdachte in de zaak behoren. En de Britse bank HSBC gaat grootscheeps reorganiseren. Bijna 10% van de werknemers komt op straat te staan. Komt neer op 22 tot 25.000 mensen. HSBC is de grootste bank in Europa. De bank wil de koers ingrijpend wijzigen. De kosten met 4,5 miljard euro per jaar terugbrengen. Het weer, langzaam maar zeker, steeds meer zon. Het is een graad of 16. Morgen flink zonnig en 22 graden. En de dagen daarna nog warmer. Vrijdag wordt het mogelijk 30 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.